Het Dit is Freddy van met het NOS-journaal. De landelijke netbeheerder, dat is Tennet, komt mogelijk deels in Duitse handen. Tennet heeft meer geld nodig, anders kan de netbeheerder de investeringen voor de energietransitie op den duur niet betalen. Tot 2028 is er naar verwachting zo'n 35 miljard euro nodig. Tennet is eigendom van het ministerie van Financiën... en sinds 2010 is het ook beheerder van bijna de helft van het Duitse hoogspanningsnet. Een andere optie die het kabinet overweegt om geld te genereren... is een gedeeltelijke privatisering van de netbeheerder. Bij het politiekorps in Den Haag is sprake van een verziekte cultuur. Onder meer door discriminatie en overmatig gebruik van geweld. Medewerkers hebben dat leidinggevende laten weten, maar die hebben niet ingegrepen, zeggen bronnen tegen de NOS. De problemen spelen vooral op bureau Hoefkade, dat ligt in de Schilderswijk. Daar is het afgelopen half jaar onderzoek gedaan na meerdere meldingen. In een brief van de leiding staat dat het niet gaat om één gebeurtenis of een persoon. Het is een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen die laat zien dat er een ongezonde cultuur heerst. De leiding zegt te zijn geschrokken van de meldingen. En een Canadese bobsleekampioene wil via de rechter een overstap van Canada naar de Verenigde Staten afdwingen. Kay Humphries draagt de Canadese bobslee en draagt, niet daagt, de Canadese bobslee en skeletonbond voor de rechter... omdat de bond in haar ogen verzuimt serieus onderzoek te doen... naar intimidatie en discriminatie binnen de nationale selectie. Ze zegt dat ze niet serieus wordt genomen en gedwarsboomd. De tweevoudige Olympisch kampioene hoopt in 2022 als Amerikaanse mee te doen aan de Olympische Spelen in Peking.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 baila, quiere que todo el mundo la vea. A la que pum pum girl con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Me dice pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, hazme lo que sea. A la que pum pum girl.